toen ik je moest verlaten. Je kijkt maar met ogen vol verdriet. Je lippen beefden toen je met me praatte. Toen voelde ik wat ik daar achterliet. Ja, als ik in mijn klamoe ligt te voor me staan. Dan zie ik weer jouw winkelnis tot me komen. Dan welt er in mijn ogen traan. Dan kijk ik even naar die kleine foto die jij me gaf. Door weemoed overmand ja, als ik in mijn klamboe lig te dromen, dan denk ik aan mijn vaderland. Ik zit hier nu op een der voorste posten, de tokketje, toket juist zeven keer dan mag je een wenk doen. En zonder te denken, deed ik een wens voor een spoedig wederkeer. Mijn klamboe, mijn klamboe ligt te dromen. Zie ik ons huis, ons eigen kleine huisje voor me staan. Dan zie ik weer jouw beeldnis, jouw lieve gezichtje voor me vormen. Dan wel er een, mijn ogen dan kijk ik even naar die kleine foto die jij nog had, door weemoed overman. Ja, als ik in mijn klamboe lig te dromen, dan denk ik aan mijn vaderland.